Two thousand, three thousand, and the bidding went on. As a man in the town coat kept playing that song, the bidding grew tense, each bid more and more till a five thousand figure rang out from the floor. But the man in the town coat just sat there instead, playing that song as if no one were there.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 The auction is over and left in that room is now worn down piano. Still a grass out. Let me once poca picchita va bene. si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te venen capo di I love you.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 Marion Koekoek met het NOS Journaal. Sail in Amsterdam heeft de afgelopen dagen anderhalf miljoen bezoekers getrokken. Dat is een stuk minder dan vijf jaar geleden. Toen duurde Sail een dag langer en kwamen er bijna 2,5 miljoen mensen de schepen bewonderen. Gistermiddag nam prins Willem-Alexander de traditionele vlootschouw af. Zo'n 100 historische schepen trokken op het ei aan de Groene Draak voorbij. Ook koningin Beatrix en prinses Maxima waren aan boord van het zeilschip. Officieel is vandaag de laatste dag van sale, maar alleen het vertrek van de schepen staat op het programma. De beveiliging van het museum in Egypte, waar gisteren een Van Gogh werd gestolen, haperde aan alle kanten. Het inbraakalarm was defect en van de ruim 40 beveiligingscamera's werkten er maar zeven. Bovendien maakten de bewakers te weinig rondes. Dat heeft justitie in Cairo bekendgemaakt. Het schilderij van Van Gogh dat gisteren werd gestolen is tientallen miljoenen euro's waard. In New York hebben honderden mensen betoogd voor en tegen de komst van een islamitisch centrum in de buurt van Ground Zero. De politie hield beide groepen ver van elkaar verwijderd. De tegenstanders riepen dat de VS niet mag buigen voor moslims die Amerikanen willen vermoorden. Voorstanders vinden dat er in de VS een klimaat van angst heerst en dat iedereen het recht heeft zijn godsdienst uit te oefenen. Beide kampen zwaaiden met de Amerikaanse vlag. De demonstratie verliep rustig. Op 11 september, negen jaar na de aanslagen van extremistische moslims op de Twin Towers, is er opnieuw een demonstratie van tegenstanders. PVV-leider Wilders heeft aangekondigd dat hij daarbij een toespraak zal houden. Het weer vannacht eerst nog droog, laten regen, minimaal van 16 graden. Overdag onstuimig met veel wind en regen. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon.